Gestart. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Geert Wilders is als het gaat over de opvang van vluchtelingen... zegt Jos Wienen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Wienen is burgemeester van Katwijk... en houdt zich bij de VNG bezig met de vluchtelingenopvang. Als voorbeeld noemt hij de uitspraak van Wilders... om de grenzen te sluiten voor terroristen. Dat noemt Wienen onzinnig en bijna tragisch voor mensen... die vluchten voor geweld en terrorisme. In het noorden van Syrië zijn 71 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag. Een strijder van de terreurorganisatie Al-Nusra, die het had gemunt op militairen, blies zichzelf op in een auto. Na de explosie ontstonden gevechten tussen militairen en islamitische groepen. Aan de kant van het regime vielen 33 doden, bij de rebellen 38. Bij een grote anticorruptieactie in Servië heeft de politie 79 mensen opgepakt. Onder de arrestanten zijn een oud-minister, burgemeesters... en de voormalige chef van een anticorruptie-eenheid. Ze zouden de Servische staat voor ongeveer 100 miljoen euro hebben opgelicht. Louis van Gaal heeft met Manchester United voor de zevende keer op rij niet gewonnen. Stoke City was met 2-0 te sterk en daardoor zakt United naar de zesde plaats in de Premier League. Van Gaal ligt onder vuur vanwege de slechte resultaten. Er wordt rekening mee gehouden dat hij maandag bij de wedstrijd tegen Chelsea niet meer op de bank zit. Hij zei na de wedstrijd van vandaag dat hij zich zorgen maakt over zijn toekomst bij Manchester. Mogelijk houdt hij de eer aan zichzelf, zegt hij. Het zachte weer heeft vandaag geleid tot een nieuw file-record, zegt de Verkeersinformatiedienst. Het was volgens de VED nooit zo druk op 26 december. Op het hoogtepunt rond half drie stond er 90 kilometer file. De afgelopen jaren stond er nooit meer dan 70 kilometer op tweede kerstdag. Veel mensen trokken erop uit om te genieten van het mooie weer. Tot slot het weer, het blijft droog.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 En wij gaan in ieder geval lekkere kerstmuziek draaien hier bij ZFM Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En ja, dat gaan we doen. Dat gaan we doen met Michael Jackson. En A Letter to Santa Claus. De mooiste kersthits hoor je hier. was hij dan? De kleine Michael Jackson en A Letter to Santa Claus hier op die 106.9 en 104.5 op de kabel hier in Zandvoort. En eh, ja, wat gaan we doen? Een lekker plaatje draaien van Elvin Stardust. En blijf lekker luisteren. Tot 7 uur is dit Entertainment for You met Fred Heij achter de knopjes. De kersthits hoor je hier. Ik luister naar je naam die ik fluister in mijn hoofd. Die kus van gisteravond houdt me dagenlang verdoofd. Elke keer als ik je zie, dan denk ik aan ons twee. Dan zie ik ons weer voor me, samen op de slee, want ik voel dat jij de enige bent en dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter voelt een winter voor twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee. Deze winter voet. Deze winter zijn we niet meer alleen. Ik kreeg vannacht je smsje of ik aan je dacht. Ik zoende je wel rustig. En dat de hele nacht, soms kijk ik naar de maan die aan de sterren sterrenhemel reist geloof niet in het toeval, omdat alles erop wijst. Want ik voel dat jij de enige bent en dat het is zoals het moet zijn. Ja, ik weet dat jij de enige bent voor mij. Deze winter wordt een winter voor twee. En als ik jou zou vragen, ga jij met me mee? Zandvoort dat was hij dan, Tim Doosma en eh, Winter voor twee. En eh, we gaan eh, lekker draaien. Tot en met de klokjes van 7 uur en dat doen we met Jack Jersey en I'll Be Home on Christmas Eve. Oftewel, ik ben met kerstavond thuis. Nou, vooruit dan maar. En nu hoort ze natuurlijk lekker voorbij komen. De mooiste kersthits. Hier bij ZFM Entertainment voor You. your mom, son, that your daddy was crying at the phone. Just say that I'm coming home. You know, this morning I heard a church bell ring, and I saw snowflakes falling down. And then I had a feeling someone said to me, Why don't you go home to your little boy? So I made up my mind. Go on and tell your mom, son I was called and I'll be with you tonight.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 ik vind het wel meevallen. Zo koud is het niet. Nee, volgens mij een van de warmste kerstdagen die ik eh, ooit zelf beleefd heb. Dus ja, ik denk niet eh, dat, eh, dat we nog een beetje sneeuw gaan krijgen dit jaar. Dus nou ja, afwachten maar voor het volgende jaar. En ja, we gaan gewoon lekkere gezellige muziek draaien tot de klokjes van 7 uur hier bij ZFM Zandvoort. En natuurlijk ja, het gezelligste station hier van Zandvoort en omstreken. En we gaan lekker verder met George Baker en When the First Snow is Falling. When the first snow is falling I warm you in my arms I wish you Merry Christmas And kiss your lips so warm When the first snow is falling I'll make all wrong things right. All my faults I can see. Yes, the blame was on me. Oh, your love has fallen. Sweet lover, warm our hearts. It will stay here forever, and we shall never part. When the first snow is falling, I love you like before. Yes, we'll make it come true. No more teardrops. wensen u een vrolijk kerstfeest. Ik weent er in Ik mis je zo. in de straat, ik zie de mensen langzaam lopen langs mijn raam en de auto's doen het vanavond rustig aan, maar ik wou dat ik mezelf kon laten gaan, ik mis je zo, ik mis je zo. wensen u een vrolijk kerstfeest. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. Ah, de gezelligste kerststation ZFM Entertainment for eh, You tot de klokjes van 7 uur. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En eh, ja, we gaan lekker verder met René Vrogen in Under the Christmas Tree. En blijf lekker luisteren dus tot, tot, tot, tot, tot. Ja, daar is hij. Ja. <laughs> the season of the year is here again. December is beginning to shine. A tingle's coming to the atmosphere. Christmas tree. When daughter starts to greet you with her warmest grin, and Junior's got his room much neater than a pin. And if they fight to hug you each time you walk in, it must be getting close to Christmas. Suddenly your slightest wish is their command And all at once your favorite things are close at hand And suddenly Lombardo is their favorite band It must be getting close to Christmas of the weather or season. But you, you just love that attention. Whatever the reason, all at once the wife is charcoal brawling state coming up wensen u een vrolijk kerstfeest. for You. Hier bij ZFM Entertainment for You dus. 106.9 en 104.5 op de kabel. De gezelligste ja, eh, kerststation. Eigenlijk van Zandvoort en omstreken.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 Bekeek mezelf in een bal. En kwam ik na de nachtmis weer, verkleumd en slaperig thuis. Dan was het heerlijk warm in huis. Ik denk nog vaak met heimwee aan die kerstdagen van toen. De kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen het snullen van het kerstdiner, de bellen van een arreslee. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen. Ik zie me nog steeds staren naar die beeldjes in de stal. En s'avonds naar de sterren in de hemel, het heelal. Het zingen zacht van stille nacht. Ik heb toch vroeger nooit gedacht dat kerstfeest dat gewoon was toen, dat kun je later nooit meer overdoen. Met kerst versier ik nu een boom. Al is hij lang niet meer zo mooi. Ik wil hem steeds bekijken met ogen van dat kind. Maar er ook iets dat ik nooit meer vind de piek, de slingers en de stal. Het zegt me eigenlijk geen bal. En kom ik na de nachtmis weer verkleumd en slaapig thuis, dan is het ijzig koud in huis. Ik denk nog vaak met heimwee aan die kerstdagen van toen. De kleuren van de kerstboom en de geur van de kalkoen het smullen van het kerstdiner, de bellen van een arreslee. Met kerstmis is het nooit meer zoals toen. Ik zie me nog steeds staren naar die beeldjes in de stal. En s'avonds naar de sterren in de hemel, het heelal het zingen zacht van stille nacht. Ik heb toch vroeger nooit gedacht, dat kerstfeest dat gewoon was doen. Dat kun je later nooit meer overdoen. Met kerst versierden wij een boom. Dat klinkt misschien wel wat gewoon. Maar als kind vond ik die kerstboom al het mooiste wat er was maar dat begreep ik later pas. Ja, terwijl we afstormen op uh, het nieuws van uh, eh, 6 uur, was dit Benny Nijman en de kerstdagen van toen had hij het over. Ja, nou, dat, eh, dat, ja, die waren anders, maar net zo leuk als nu. En eh, ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Tot eh, in ieder geval zo in de tweede uur van Entertainment for You natuurlijk. Met deze kerstuitzending op tweede kerstdag. En dat doen we met Cliff Richards en Mistletoe en Wine. child is a king, the carolers sing, the oldest. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.